engelen. Kerstbal, kerstomaat, kerstomaat, kerstboom, kerstster, Kerstboom, kerstmarkt, kerstmuziek, kerstavond, kerststukje, kerstroos, kerstdinner, kerstavond, kerstdag, kerstgeschenk, kerstroos, kerstmis, kerstfeest, kerstmuziek. Drie wijzen zonder tomtom. Kerstmis op jouw radio 501. sit there hanging Christmas lights from a cactus Christmas tree. And all the way over the sea in Tokyo, they're hanging mistletoe. bij Radio 501 met eh, Tim McCraw en Christmas All Over Again. Ja, en ik dacht, eh, kerstmis, eh, dat, ja, dat, moet, dat, dat kan niet alleen, weet je. Dan krijg je zo'n eenzame kerst, zo'n eenzaam kerstprogramma. dus ik heb even iemand uitgenodigd. Mijn naam is overigens Rob de Giro Aangenaam. Goedemiddag. Tegenover mij staat Mark Schrander. Ja, goedenavond Rob. Hey, goedemiddag. Goedemiddag, ja. ja. Ja, je hebt een wat ander slaapritme als ik dat heb, hè? Dat klopt, ja. ja. daarom zeg ik altijd goedenavond. Dan zit ik altijd goed voor mezelf in mijn ritme. <laughs> Je rijdt de dag en de nacht regelmatig om. Eh, heel vaak, ja. Ja, wij hebben wel een verleden wat eh, kerstprogramma's op de radio aangehaald. Ja, bij andere radioprogramma's, hè. En eh, een aantal programma's hebben wij samen gemaakt. Waar ik in, om een uur of tien s'avonds nog naar prijswinnaars toeliet met allerlei prijzen. En jij vrolijk naar huis was en ik wederom diep in de nacht eh, moederziel alleen een eenzame kerst moest vieren. <laughs> Terwijl jij bij de warme haard zat. Ja, ik vond de rollen wel goed verdeeld eh, op die manier. Eh. Dat vond jij, ja. ja. <laughs> ja. toen, nou- toen begreep ik het nog niet zo heel erg, maar later is het kwartje wel gevallen. Ja. Hey, hoe is jouw kerstavond geweest? Heel leuk. Ik ben naar de moskee geweest. Zo, zo. is weer en naar de kerk. Dus, oh, je bent allebei de geloven ben jij geweest. ja. ja in het kader van de universiteit, universiteiten. En welke vond je het leukst? Beide. Ja, maakt, maakt eigenlijk niet uit? Nee hoor, nee, was net zo leuk. Wat, wat, wat ligt er in de moskee dan in de kribben? Eh, niets, <laughs> want, want eh, die doen niet aan kerst. <laughs> dus daar was het gewoon een dienst als altijd? als altijd, ja. Hey, ehm, we gaan eh, lekker veel kerstmuziek vanmiddag draaien op Radio 501. Je hebt het al bij Dave en Patrick gehoord. En straks ehm, na drieën ook bij Rasta Barry. Heb jij een beetje kerstgevoel daarop? Ik heb enorm het kerstgevoel. Ik, om eerlijk te zeggen, ik heb dat al weken. Ja, maar jij had de kerstboom natuurlijk snel staan en die heb ik van de week pas opgezet. Ja, en dan begint het helemaal mooi te worden, hè? Ja, echt helemaal in de kerststemming. Maar jij hebt hem zelf eh, nog op moeten zetten. Ik, heb hem, nou, mijn vriendin die heeft dat gedaan. Oh, oké oké. Dus, jij hebt het net zo eh, goed geregeld als ik. Ja. Ik moet er wel mijn tuinpad eh, zelf leggen, maar de kerstboom, dat wordt voor mij geregeld. Ja, dat leer je ook nooit, hè? <laughs> Maar goed, dat is een andere Dat is een ander verhaal voor een andere keer. Ja, dat houden we te goed. Ja, een leuk Nederlands bandje is de, de Soldiers. en ze hebben ook een kerstplaatje opgenomen, You've Got Balls. Nu op 501. without the gifts in the tree. change my mind. I'll dream of you when the tears froze. government Will they ever tell me where the money went? Protesters march out on the street as young men sleep amongst the feet. Another year draws to its close, and tired London slows. When I dream tonight. I'll dream of you when the tales froze.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 En Burroughs en een eh, prachtig kerstnummer When the Time Froze. Een eh, maand geleden eh, opgenomen. En dit was een live versie vanuit de studio in Brussel. En Smith die heeft ook nog samengewerkt met de drummer van Razorlight, uh, Rob. Want daar weet jij alles van. Ja, dat is dus ehm, meneer Andy Burroughs, hè? dat is de drummer van Razorlight. En Tom Smith, zijn, zijn stem die, uh, die klonk me zo bekend in de oren. Dus ik heb even gegoogeld. Maar Tom Smith is dus de zanger van de Editors. Oké. Maar jij kende dit nummer niet? Nee, ik kende dit nummer helemaal niet, joh. Het is een eh, maand geleden is dit uitgebracht en eh, ze hebben dat eh, voor het eerst gespeeld in de Melkweg in Amsterdam. Afgelopen eh, november. Oké. Okay. Hebben ze een heel kerstalbum samen opgenomen? Ze hebben een heel eh, kerstalbum samen opgenomen, ja. Of een winteralbum, zoals ze dat noemen. Oké. Ja, want eh, ik... Ze wilden het niet allemaal kerstnummers noemen. Maar het is een heel nou, dat gaat weer een sfeervol album. dat was de champagne. <laughs> Dat was de champagne, inderdaad, ja. nou, neem jij nog een glaasje. <laughs> ja, die blijft maar ploppen. Ja, ja, zo meteen komt er geen zinnig woord meer zijn, zijn het van die uh, vrome jongens dan? De nee, ze maken die, hele, hele andere muziek normaal gesproken. Alleen nu hadden ze eh, besloten om een, op een heel andere boeg te gooien, te kijken hoe dat uitpakte. Dus wie weet eh, horen we wat van Smith and Burroughs eh, in deze trant. Ja, we gaan straks ook nog even het, het kerstverhaal opnieuw vertellen hier op Radio 5 alleen. Dat doen we samen met Nathalie Baatman. En dat is een eigen versie. Dat is een hele eigen versie is dat, hè? Ja, ja. zo is het echt gebeurd, hè? Ja. Maar we doen eerst even, even niet een kerstliedje. Wat dacht je van Major Hawthorne? Ze noemen het soulmuziek wat hij maakt. Volgens mij is het gewoon popmuziek hoor, wat hij doet. Ja, nou, klinkt geweldig in ieder geval. Work to do. Nou, dan komt hij zomaar even op bezoek, eh, de kerstman. Dat is toch ook gezellig dat hij toch de Radio 501 eh, studio heeft gevonden. Geweldig. En Annie Lennox vond de studio ook. 30 jaar geleden precies, nummer 1 in Engeland erop. Was dat Annie Lennox? Ja, de, Tourists met eh, Dave Stewart, Annie Lennox, de voorlopers van de Eurythmics. En dat was toen nummer 1 in Engeland met kerst. Ik trek er even een flesje open als je het niet erg vindt. Nee, doe maar. Oh, ik, krijg de kurken niet uit. Ik, zie, ik zie hier Rudolf die staat hier voor de deur. Laten we die binnen, zo'n rendier? Nee, die laten we lekker buiten, eh, buiten staan. Want die heeft net zo'n rode neus als jou. Eh, alleen, eh, <laughs> ik denk dat het van de kaak komt en bij jou van de champagne. Ja, ik begin wat losser te worden zo tijdens de uitzending. Ja, ja, ja. Hey, waren ze ook niet getrouwd, Andy Lennox en Dave Stewart? Ik verdiep me nooit in relaties, behalve hey, voor mij. Die. zijn al <laughs> ingewikkeld genoeg. <laughs> ja, dat gaat weer in Derde fles van vanavond. Ja, ja. We zijn 20 minuten onderweg. Ja, wat gaat het worden, Rob? Ja. Hey, maar Dave Stewart die is ook weer een nieuwe carrière begonnen, samen met eh, Josh Stone en Mick Jagger. Inderdaad, die hebben volgens mij onlangs nog een eh, cd uitgebracht. Ja, onder de naam eh, Super Heavy hebben ze dat uitgebracht. En die is niet echt heel erg goed ontvangen. Oké, maar ik vind hem wel erg leuk klinken, de nummers die ik gehoord heb. Ja, ja ik, ik denk ook dat ik in Nederland de enige ben die die cd in huis heeft. Ja, maar jij hebt alles in huis. Wat, uh, ja, dat is wel zo. Ja. er is, eh, eh, ik denk dat het aantal exemplaren dat verkocht is, dat dat op één hand te tellen is. Ja, eentje. Ja, <laughs> <laughs> dat zeg je net. dat bevestig ik. Alleen ja, soms heb je wel smaak op, dat klopt. Ja. Dit was een mooie cd. Jammer dat het zo aan, weinig aandacht krijgt. Deze bijvoorbeeld, dit liedje heet Beautiful People. Dus het heeft ook nog een mooie boodschap. Kerst op Radio 5 alleen. Hier is Super Heavy. No beauty is in the eye of the beholder. Yeah. Check the portfolio. Hey, all you beautiful people. people. live it up right now. Hey, you beautiful people. Beautiful people. Pump it up, even right now. Mm, identifications been stolen and been taken, Coordinating my locations, been encrypted while I'm singing this song for you, singing this song for you right now. So watch up. you better mind where you are walk. Uh, yeah. And is enough for them a have a shock. Uh, Map out where you drive and them a spot out where you park. Don't trust a face nor a shadow after dark. No for carry news, you better mind where you are Yeah. No for creepy crawly Spider-Man Peter ah. Parker. Kingston, London, now you're a New Yorker. Yeah. Come along and follow super heavy like Star. for people. let your light go out. Oh no. Spark it up live it up right now. Hey, are you beautiful people. Beautiful people. So about you. Don't care if they doubt you. Shine bright, don't let them out you. Don't care if they doubt you. Shine bright, don't let them out you. Don't care if they doubt you. Shine bright, don't let them out you. Don't care if they doubt you. Shine bright, don't let them out you. I don't care if they doubt you. Spark it up, live it up right now. Dit is Radio 501. Is Radio 501. seasons take a heart that's made confusing how a day could be so moving. And I wouldn't believe it if I didn't see it with these eyes of mine. I know families who haven't spoken all year, but for this occasion, the house is all filled. This day has a way of making our wounds heal. Oh, I guess you know the reason. People still zo komt het eh, muzikale talent ook weer bovendrijven in New Orleans. Dat het eh, zo zwaar heeft gehad. Eh. Twee jaar geleden. Twee jaar geleden alweer. Oh, je wil niet weten hoe pijn ik er in mijn rug heb van al die daken. <laughs> ja, maar daar heb je toch Rudolf voor die jou daar bovenop de helpt. Ja. die staat voor de deur. Je hebt, je hebt, je hebt het maar makkelijk als, als kerstman. Ja, makkelijker als Sinterklaas in ieder geval. Je hebt al die elfjes die, die het werk voor je doen. Ja, ja, je moet, je moet het kiezen, hè? Ja. Je, moet weten hoe je het goed doet. Oh. oh, oh, oh <laughs> ja. Eh, dat was eh, de Revelations eh, dus uit, uh, uit New Orleans. maken ja, soulmuziek en ze hebben een vijftal kerstnummers gratis uitgebracht. ja, speciaal voor de feestdagen. Maar als we het toch over New Orleans hebben en de feestdagen. ik heb laatst een documentaire gezien over New Orleans. Nou, het rijke gedeelte is in opgebouwd, maar de rest mogen we met kerst wel eens eh, bij stilstaan. Net zoals bij veel andere dingen trouwens. Moeten we eigenlijk het hele jaar op, toch? Ja, eigenlijk wel. Kan, kan, het niet elke dag eh, kerstmis zijn? It should be Christmas every day. <laughs> Ja, <laughs> ja, daar is volgens mij ook vast al eens een liedje over geschreven. Ik denk het wel, anders kunnen wij het wel gaan doen. Ik eh, neem er nog eentje. Ja, ik ook. <laughs> op die prachtige kerstdagen. Ja, maar ik heb ook wel eens een film gezien eh, waarbij dus echt elke dag kerstmis eh, was. En dan wordt het toch ook wel weer een soort van saai. Nou, er is een mooi spreekwoord. Hè? Als je iedere dag eh, hoogtepunten hebt, is het ook maar een lange rechte lijn. Ja, dus die afwisseling, dat, dat is wel fijn. Dat is wel mooi, ja. ja. Dus het hebben wel... die, die meisjes van dat koor. Ja? zien er wel leuk uit trouwens. Die zien er zeker eh, leuk uit, ja. Rode, rode rokjes met zo'n eh, witte pluimpje eronder. Zeker. Als ik deze ring om mijn vinger niet had, dan eh, wist ik het wel. Kijk even naar mijn vingers. Hey. Nou, Mark, jij, kan <laughs> losgaan de rest van de dag. Nee, ja, nee, dan heb ik wel een ander probleem. Oh, oké. Ehm, zo, ja, zoals beloofd zouden we ook nog even het, het kerstverhaal opnieuw vertellen hier op Radio 501. En we gaan dat doen met Nathalie Baartman. ik zit nog gesprekend op een reïncarnatie. Van wie dan? Ja, vanuit dat mens. Je hebt er ook koekjes van. Mm. Maria. Ik zeg, nou, dat hoop ik toch niet. Straks zit ik ook eind december hoogzwanger op een ezel. Met een of andere eh, eh, doe-het-zelf naast me. Die alsmaar loopt te roepen, mensen in godsnaam, van wie ben jij zwanger? Ik zeg, ja, ik, weet het ook niet. Nou, en dan blijkt dat ik onbevlekt ontvangen ben. Oh, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ontzettend smerig. Loop ik dan met die beunas in die eerste zwalken door een van de boeren gehucht? Moet ik overal aanbellen? Ja, hallo, eh, ik heb een vraagje. Kan ik hier even een kindje baren? Nee, het is zo gebeurd, het is maar een kleintje. En dat ik dan uiteindelijk beval op kinderboerderij De Dikke Big dat ik hoop dat er nog een vroedvrouw langskomt. Maar alleen maar herders. Krijg ik ineens een sms'je van ene Gabriel van Engelen. U krijgt nog bezoek uit het oosten. Ik denk leuk, de familie uit Twente komt langs. <laughs> maar nee hoor. blijkt ook dat ik een heilige gebaard heb, een zoon van God. Terwijl ik was net weer van plan om fulltime te gaan werken. Ja, je brengt, zoon van God brengt ook niet naar het kinderdagverblijf. moet hij op zwemles? Had hij nooit zijn diploma? Bleef maar rondjes over het water lopen. En je kon al honderd keer tegen hem zeggen, maar dat is niet goed voor die kleine kinderen. Maar hij maakte van het zwembad zwembadwater. Telkens maar weer wijn. Dan heeft hij nog twaalf apostelen. Of ja, apostelen, lonsdeel, jongeren, om zich heen hangen. Ja, wat een keer een elkaar zo Zomaar een strijkertjes. Zo aan de muur. Ja, dat overleeft hij natuurlijk niet. Maar heb je hem goed en wel begraven, staat ineens de politie voor de deur. Uw zoon is weer opgestaan. Ja, dat kan niet. Ja, het moet de recht wezen. Dan loopt er maar één op sandalen. Wat zou Bob Geldof hier dan van vinden, hè? Deze versie? Ik denk heel mooi. Ja? Ja, die krijgt er vast nog een paar royalties over. Ja, dat is zo, ja. Fucked up. En do they know it's Christmas time? Rob, ik heb de afgelopen nachten zo slecht geslapen. Is dat zo? Ja, ik kreeg drie keer s'nachts bezoek. drie geesten. Oh, <laughs> wat moesten ze bij jou dan? Ja, die kwamen me iets vertellen over dingen. Toen bleek dat ze verkeerd zaten. Dus toen gingen ze de volgende dag aan de buurman ja. Maar ja, ik ben wel drie, eh, drie nachten uit mijn slaap gehouden. Maar eh, dat, is je aan te zien hoor. Ja, dat dank je wel. Dat is je echt aan te zien. Dat is mijn leeftijd trouwens. Oh, oké, <laughs> oké. Maar je was te laat wakker voor het kerstontbijt, dus eh, ah, jammer. Ja, wederom verslapen. Ja, potverdorie zeg. Al die lui. Ja. Er staat trouwens nog een, op, op, internet, op het internet een, een leuk concert van deze band, uh, Fucked Die, echt, die zanger gaat echt compleet los. Ja, je neemt nog een glas. Ja, ik neem er nog een ventje. Dus eh, dat is wel een aanrader. Ehm, ik meen dat het staat op pitchfork.tv, maar ehm, ik ga proberen of ik het eigenlijk op de Radio 501 site ook eh, kan plaatsen. Lijkt me leuk, dat, gaat je eh, wel lukken denk ik. Ja, ik ga kijken of, of ik dat technisch voor, me, voor elkaar kan krijgen. Nou, anders heb je toch andere technici die rondlopen. Ja, ja. ja. eigenlijk, ja. rendieren. Ja. Hey, vind, vind je koud eigenlijk lekker of ben jij meer van de, van de warme temperaturen? Nou, koud. Ik hou wel van de winter. Ja, ja? absoluut. Meer, ja. meer als van de zomer? Ja. Ja? Zijn de nachten nog langer? Ja. <laughs> ik blijf snel. <laughs> Want we hebben echt een geweldige zomer gehad hier eh, bij Radio 5 Leen. Eh, tijdens de Horense Stadsfeesten, waar we uitgebreid eh, verslag van hebben gedaan. Het was dan ook een beentje in Horen, De Staat. En het, ja, die waren ook even langskomen hier in de Radio 501 studio. En we hebben weer even een mailtje van ze gekregen. Ze hebben namelijk een, een kerstnummer opgenomen. In de echte ouderwetse de staat staatstijl. Zoals alleen zij dat kunnen. Hey, maar volgens mij moet je nog een promo draaien, op, voor je deze plaat. Um, die doen we zo meteen dan.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 op jouw radio. 501. Hallo, ik ben Frits. Ik kom uit Duitsland en ik luister altijd naar Radio 501. I saw mother farmers all dressed up in their pajamas made of steel. Feel free to fall, I'll wait outside, cause there is no excuse for the rain. Keep me updated, keep me updated. The newspaper's older than my jokes. You're always beautiful, it's what you are. I help you up. coming after us. I only got silver smoke to fight back her sleeping cash machines. Feel free to fall, I wait outside, cause there is no excuse for the rain. Keep me updated, keep me updated. The newspaper's older than my joke. van onze vaste luisteraar in Duitsland, eh, Frits. Frits. Dit is een bodybuild. Dankjewel, Frits. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor deze tip. Bodybuild en een Brand New Carpet op Radio alleen. We hebben het eh, eh, vorige week volgens mij ook al een keer gevraagd aan, aan de luisteraars. Wat is nou de meest verschrikkelijke kerstplaat die, ja, die je kent? Last Christmas van Ja? Ja, absoluut. Mariah Carey horen we ook heel veel eh, voorbij komen. Als, als absolute haatplaat. driving Home for Christmas, Chris Ria. Chris Ria, is, is dat ook een vervelende kerstplaat? Ja. Ja? Ja? En eh, ja, Mariah Carey dan? Nou, zetten we die op nummer 1? Zullen we Mariah Carey op nummer 1 zetten? Ja, laten we daar maar op stemmen. Oké, dan ga ik iedereen even plagen met een nieuwe kersthit van Mariah Carey. Samen met eh, John Legend dat je jezelf die achternaam durft te geven. When Christmas Comes. En dan horen we over 15 jaar nog. Hè? We zouden hem bijna vergeten. Een beetje in de kerststemming blijven. Ja, zo is dat. Maar ik vind dat deze plaat van Mariah Carey eh, samen met eh, John Legend daar ook zeker aan bijdraagt. Geweldig. Ja, een mooie plaat hè? Alleen over 15 jaar niet meer. Nee, denk je dat? Nou ja. Ah, jammer, jammer. hey, we moeten eh, de laatste plaat alweer instarten, hè? Ja, jammer. Het is, het is alweer voorbij, het, het kerstuurtje van uh, Rob en Mark. Het was geweldig, Rob. Ouderwets. Ja, ouderwets gezellig weer. Ja, veel de laatste dan. Sufjan Stevens. Wat we doen het nog een keertje. Ja, zullen we het op 1 januari gewoon weer doen? Ja. <laughs> Oké. Fijne kerstdagen nog. Outside, shoveling snow in the driveway, driveway. Taking our shoes, riding a sled down the hillside, hillside. Can you say what you want? Can you say what you want to be?